Aanleiding zijn de harde maatregelen na de mislukte staatsgreep in Turkije, zoals massale arrestaties en het sluiten van kranten. Honderden medische behandelingen zijn volgens artsen zinloos. Ze overhandigen vandaag een lijst van 1300 van die behandelingen aan minister Schippers. Het gaat om behandelingen als een kijkoperatie in de knie en zware medicijnen voor mensen met COPD. Die zinloze behandelingen kosten handenvol geld, zeggen de artsen. In het zuidwesten van Mexico zijn massagraven gevonden met resten van tientallen mensen. Ze werden ontdekt in een gebied waar veel drugsbendes actief zijn. Er werden 32 lichamen en 9 afgehakte hoofden opgegraven. Bewoners hadden geklaagd over stank. Bierbrouwer Bavaria stort zich op de Amerikaanse markt. Het, Brabantse familiebedrijf neemt voor een onbekend bedrag Lettuce Imports over. Een Amerikaanse importeur van Belgische speciaalbieren. Bavaria denkt dat er in de VS een groeiende markt is voor bijzondere bieren. Eerder dit jaar nam het bedrijf al de Belgische brouwerijgroep Palm over. Verder kondigde Bavaria deze zomer samenwerking aan met een Britse brouwer om ook bier in Groot-Brittannië te kunnen verkopen. Oud-voetbalscheidsrechter Leo van der Kroft is overleden. In 1972 deelde hij de eerste gele kaart uit in het Nederlands betaald voetbal aan Feyenoordspeler Willem van Hanegem. Na zijn loopbaan bleef hij actief binnen de KNVB. In verband met zijn overlijden dragen de scheidsrechters in het betaald voetbal dit weekende een rouwband. Leo van der Kroft was 87 jaar. Het weer, veel zon, alleen in het noordoosten kans op mist. Het wordt 6 of 7 graden. In de mist komt de temperatuur niet veel verder dan een graad of 3. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan een file op de N247 van Horen naar Amsterdam...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 Eh, we roepen hier in de studio wel eens bij een plaatje van... zullen we me helpen, de artiest, om het even sneller af te maken. Nou Julien Claire laten weg. Maar ehm, toen ik dat opperde net, toen riep Henny heel hard... Nee, schreeuwde nee, maar Charles doet het toch gewoon? Dat kan toch niet? nou ja, kijk, Charles leidt een eigen leven hier, dat ja, dat is duidelijk. Die heeft een eigen agenda. We hebben als gast vandaag een jongen die in Amsterdam geboren is. Hein ten Berge. Hij is journalist bij het Haarlems Dagblad, doet voornamelijk voetbal... Maar ook andere sporten neem ik aan. Hij is opgegroeid in Den Haag. Hoe kan dat? Ja, we zijn... Eh, even kijken, ik ben uiteindelijk eh, geboren in Amsterdam. Toen zijn wij verhuisd naar Heilo en gewaard en uiteindelijk via scheiding van ouders in Den Haag terechtgekomen. En daar ben ik eh, opgegroeid in mijn middelbare school doorgemaakt. Nou gaat het verhaal dat je in Leiden gestudeerd hebt... maar dat er nogal wat studies waren. Nou, ik ben redelijk uh, allround inderdaad, om het zo <laughs> maar eh, te zeggen. Ja, ja ik was, het was de periode dat je, dat je heel lang over je studie kon doen. En dat je ook kon switchen. Dus ik ben uiteindelijk, eh, of uiteindelijk, ben begonnen met, met rechten. Want daar kon je alle kanten mee op. En dan kon je alles worden ja, en als dat dan langzaam eh, ging, dan was dat ook niet zo'n probleem. Want je mocht eh, jaren doen over je, je propenduizen. Die ik uiteindelijk wel heb gehaald, hoor. Ja, als ik naar dat proces van de Wilders kijk, dan vind ik het rechter wel krom. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, maar je, bent eh, uiteindelijk na de militaire dienst naar de bekende journalistenopleiding gegaan, hè? Ja. Waar heb je dat gedaan, in Utrecht? Ik heb het in Tilburg gedaan. Tilburg. Ik had op een gegeven moment wel al mijn, eh, mijn studietijd eh, verschoten. Dus het was een, eh, een deeltijd dat ik ineens zelf moest betalen. Ah, ik zeg, ja, sorry, ga door. Ja, en dat, dat heb ik toen gedaan. <clears throat> en, maar na een jaar moest ik stage lopen. Bij het Leids was dat. En het was nogal een beetje een probleem, want je moest een fulltime stage lopen. En wanneer jij gewoon werkt, ja, je kan niet zomaar drie maanden zeggen tegen je baas van... ik ben even weg. Dus dat was eh, vrij lastig met die stage. Maar uiteindelijk kon ik eh, die stage, die eh, werd gezegd van nou weet je wat, kom eigenlijk meteen maar in, in fulltime dienst bij ons. Oh, mooi ja, journalist. Maar toen dus kon dat toch? Ja, toen kon dat inderdaad. maar, maar het grappige vind ik, die keuze voor die school van journalistiek, is dat ook mede ingegeven door wat jouw vader deed? Nou, nee. Achteraf gezien misschien wel. Maar ik heb eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik ben nooit zo heel erg met mijn toekomst bezig geweest. Het was op een gegeven moment, ik werkte altijd in de horeca als, uh, ja, als barman. Ik voetbalde zelf en ik kwam op een gegeven moment wel eh, in contact ook met, met lokale journalisten. Want ik speelde in, in, in een, eh, bij een vierde klasse, dus ik werd ook wel eens geïnterviewd. En via via kwam ik ja, met journalisten in, in aanraking, die kwamen bij mij in het café. Dus werd ik op een gegeven moment ook gevraagd of ik er misschien leuk zou vinden... om af en toe een stukje te schrijven in de krant. Nou, toen is dat eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. En toen had ik op een gegeven moment het idee van, nou, dit is eigenlijk wel heel leuk. Dit, man. Ja, Het, idee dat je, dat je aan het werk bent, zeg maar. Dat heb ik echt nooit gehad. Nee, nee, nou, eh, dat, nou, heb ik ook nooit gehad. Hè, want ik ben 36 jaar bij de Telegraaf gewerkt. Daar ken ik jouw vader natuurlijk van. Want ik, ik zat op de kunstredactie. Ik, deed, ik schreef over popmuziek. En jouw vader schreef over films. En... Uh, het was altijd eh, lang meegemaakt en het is heel grappig. Hè? Want ik, toen ik begon bij de krant, kwam ik op de redactie Steno, heette dat nog. Hè? En daar Verslaggevers belden daar eh, hun verhaal naar door. Nou, dat steno, dat was verleden tijd. Wij namen het op op dictafoons. En als zijn vader dan in Los Angeles of New York of uh, god weet waar zat over de wereld... belde ze een verhaaltje door. Maar vooral met films was dat best lastig, want daar kwamen heel veel namen in voor. En die moesten allemaal gespeld worden hè, op zo'n bandje. Mhm. Dus dan, dan zei hij uh, eh, van uh, Michelle Pfeiffer... Hè, en dan was het altijd van Eerste, ja, dan ga ik het even spellen voor je. Eerste woord, hoofdletter, Marinus, Isa, Cornelis, Hendrik, Eduard, Lodewijk, Lodewijk, Eduard. Nieuw woord, hoofdletter, Pieter, Ferdinand, Eduard, eh, eh, Isaac, Ferdinand, Ferdinand, Eduard, Rudolf. En zo ging dat. En dat waren bandjes vol natuurlijk met het spellen. En dat ging maar door. Het is wel grappig trouwens. Er zitten vier journalisten nu bij elkaar. Hè? Charles, onze ja. technicus, is journalist bij eh, Bloemendaal. Jij bent eigenlijk ook nog journalist. Zeker. En omroepen bij HFC. En ja, daar mag ik eh, inderdaad ook af en toe wat eh, doen. Ja, nee, klopt. Ik ben begonnen bij het Overijssel Dagblad. Ja. In Rolte. <laughs> dat was een fantastische tijd. En daardoor eigenlijk... Ehm, heb, heb, ik je dat wel eens verteld? Misschien wel een leuk verhaal. Hoe ik eigenlijk bij de radio terecht gekomen ben. Op een gegeven moment ben ik, eh, zit ik... Ik woonde vlakbij Roda. Dat was een, een hele goede club hoor, daar in Rolte. En ik word gebeld op zondagmiddag door Radio Oost. Onze verslaggever is ziek geworden. Ben jij geweest bij Roda KHC? Ja, ik ben er geweest. Geweest natuurlijk, maar ik woon er toch tegenover het veld. Nou, zou je straks drie minuten over die wedstrijd kunnen vertellen? Ja, dat kan wel. Dus ik op mijn sokken, want ik er tegenover het clubhuis. Naar dat clubhuis, wie was de scheidsrechter, wie heeft gescoord, hoeveel <laughs> mensen... Eh, eh, ik heb geloof ik twintig minuten over die wedstrijd Roda KHC... die ik nooit gezien heb, zitten ouwe hoeren. En woensdag belt Lex Harding van Veronica. Die had het gehoord toen was ik bij Veronica in dienst. einddirecteur radio televisie. Eh, zo gaat dat. En zo gaat het ook. Hè? Typisch is dat, hè? Ja. ja. Wat vind jij trouwens... nu vragen ze... Eh, sorry, maar bij journalistieke eh, banen... die overigens helemaal niet meer voor het oprapen liggen. Maar dan moet je allemaal hbo inbrengen enzovoort. En nee hoor, wij begonnen gewoon. En dat was het. wat vind jij het leukste, Hein? Qua, qua journalistiek? Ja. Nou, uiteindelijk toch gewoon voetbal. Dat is toch iets waar nou ja, wat ik zelf ook gedaan heb. Maar op, eh, ik ben ook begonnen gewoon puur als, als voetbalverslaggever. Maar uiteindelijk rol je ook meer in andere sporten. Ja. En dan, ja, alle sporten, bijna alle sporten hebben gewoon wel iets. Er zijn sommige sporten heb ik gewoon wat, wat minder mee. Met, met Formule 1 vind ik, ja. Nou ja, dammen en <laughs> schaken, dat... Qua, qua, het is natuurlijk, ja, sport, sport. <laughs> Denksport, is het. Maar er zitten wel allemaal hartstikke leuke facetten aan. maar goed, de eh, Formule 1 zeg je van daar... daar Formule 1, maar dat is iets persoonlijks. Daar heb ik gewoon niks mee. Ik vind het autorijden, zeg maar. En ik vind het razend knap wat, wat Max Verstappen allemaal doet. En eh, dat vind ik fantastisch. Maar ik, ik zet mijn wekker niet als er in eh, Brazilië of in waar dan ook wordt gereden. Ben jij een feitenkenner van voetbaldingen bijvoorbeeld? Ja, ik ben... Wie kreeg de eerste gele kaart in, de, in betaalde nou, Van Adegem. Ja, en van wie kreeg hij die? Van de vandaag overleden Leo oh, van der Kroft. Dat weet je al. Ja, ja, ja, ik, 87 eh, jaar geworden, leuk hè? De man deed heel erg veel voor het voetbal, ook na zijn uh, eh, scheidsrechtscarrière. Nee, inderdaad, dat was Willem. Ja, precies. dat nou, is wel een beetje voor me, of een beetje. Dat is ver voor mijn tijd, moet ik zeggen. Maar eh, ja, feitjes die zitten er altijd wel in. Uh, <laughs> ook, ik heb het helemaal niet. Ik weet helemaal niks. Nee, nou ja, jij vroeg mij voor die quiz, maar dat moet je mij echt niet hebben hoor, Henny. Nee. Nou goed. Maar mocht jij ook wel eens met je vader mee naar premières en dat soort ja, dingen? Ja, ik ben inderdaad eh, wel veel geweest, ja. zeker toen ik op een gegeven moment een jaar 16, 17 eh, was... dan waren dat toch wel hele mooie uitjes. Dat je met, eh, over de rode loper ging en een leuk smokingje aan... en daar tussen de sterren rondliep. Ja. En dat, waren, dat was natuurlijk vooral in, vaak in Tuschinski Amsterdam. Maar ik ben ook eh, op een gegeven moment in eh, Cannes geweest, het filmfestival in Cannes. Toen was ik net klaar met mijn eindexamen. Toen had mijn vader gezegd van joh, leuk eh, cadeautje voor je. Kom een weekje mee. Ja. Bij mij op de hotelkamer en ik zorg dat je een, een accreditatie hebt. Dat je overal kan komen. Bij films, maar ook bij feesten. Ja, dan heb ik echt fantastische feesten meegemaakt. <laughs> dat zal wel. ik weet nog een feest bij in Château La Napoule. <laughs> ver buiten, buiten kan. En dan werd je dan met de limo naartoe gereden. En dan kwam je bij een kasteel. En daar, daar stonden, nou ja, rode lopers. Maar er stonden uh, eh, hoepelaars en beren. En, uh, en daar liepen ook echt de, de, grote sterren van de wereld rond. Ja. Daar liep een Bo rond. En ik weet nog goed dat Bo het enige wat me opviel... Dat, dat ze allemaal heel klein waren. Al ja, eh, Ik werd op een gegeven moment voorgesteld van, aan, iemand van... nou, dit is een, deze spreekt ook Nederlands. En ik zag een klein mannetje staan. ik dacht, nou ja, met, met een Vlaams accent. En dat bleek Jean-Claude Van Damme te zijn, ah bijvoorbeeld. ook tot je middel. Nou, inderdaad. Robert De Niro ook. Ja. Niet hoger nee, maar het is heel veel, want ik had dat in die muziek natuurlijk ook... met al die artiesten. Dat zijn toch ook... Het zijn grappig, maar op de een of andere manier zijn het allemaal mensen... die zich, oh, denken wij dan altijd, hebben moeten bewijzen. Hè? En daardoor dit zijn gaan doen. Maar ja, het is, het is heel opvallend, dat eh, ben ik met je eens. Maar goed, jij hebt jouw vader daar natuurlijk wel vaak aan het werk gezien. Ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, dat is toch, eh, kijk, met, met zo'n zo'n filmfestival van Cannes... Kijk, als mijn vader aan het werk is, dan ga ik daar niet naast zitten mm. natuurlijk. Dan ging ik gewoon lekker eh, of naar het strand mijn dingetjes doen. Maar goed, misschien is toen toch wel een zaadje geplant. Ja, het, het zit uiteindelijk het zit er toch in je, maar ik ben er nooit heel bewust mee bezig geweest. Als ik mm. dat had geweest, dan was ik denk ik wel meteen als als, als schoolverlater was ik me wel meteen naar een krant gegaan of hmm. iets. Maar ik ben er eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig geweest. Nee, je wilde rechten doen. En toen ben je ook rechtbankverslaggeving gaan doen. Ja, dat heb ik inderdaad ook nog gedaan. Dat vond ik op zich ook altijd wel leuk hoor. Ik moet zeggen, eh, dan in zo'n zaal zitten. Kijk, in het hele juridische, ja, dat blijft toch... Ja, vrij droog, uh, droog, eh, droge stof allemaal. Ja. Nemen we toch in de Watertoren Sport even de sportkranten met je door? Duel verloren, operatie geslaagd. Dan praat ik over Feyenoord. De angst die bestond voor die 7000 eh, Rotterdammers... die daar de boel weer zouden afbreken, dat is meegevallen. Toch krijgt Feyenoord weer een boete. Want er was weer vuurwerk in het vak eh, met de Feyenoord supporters. Maar heel veel Feyenoord supporters hebben gewoon tussen de, de Engelsen ingezeten... en er is verder niks gebeurd. Dat is mooi. Ja, dat is prachtig, maar dat kan ook gewoon in Engeland. Engeland eh, is natuurlijk wel de bakermat van het, van het hooliganisme. Maar dat is tegenwoordig, joh, het loopt allemaal mooi door elkaar heen. Het valt allemaal reuze mee. En er gebeuren natuurlijk wel dingen, maar in Engeland kan dat gewoon. Leuk. TT gisteravond, weken ernaast en speelt de wedstrijd van zijn leven. Was die goed, hè? Ja, man of the match, hè? toch wel, denk ik. Ja, dat zeker. Ja, het, het, is, maar het, is natuurlijk ook heel raar gegaan met zo'n teten. Hij komt in het Nederlands elftal en het was gewoon ja, de, de back voor, voor de komende 10, 15 jaar. En dan raakt hij, volgens mij raakte hij geblesseerd. En dan komt hij terug en dan is het op een gegeven moment, ja, dan krijgt hij geen kans meer. Of dan uh, had ook een akkefietje nog ergens, geloof ik, met, in het nachtleven waar hij eh, wat rare dingen deed. Moet kunnen. Ja, nou ja, maar ja, op een gegeven moment dan is het van de een op de andere dag dan ja, dan, dan kan hij het ineens niet meer, wordt er gezegd. Of eh, wordt hij niet meer opgesteld. Nou ja, dan zie je zo'n wedstrijd als gisteren dat je denkt... Van, ja, dat is toch eigenlijk van de zotte dat hij... Eh, dat Mooie goal ook, hè? Ja, keurig. In nou, Almere, eh, Hein, worden ze heel nerveus. Want ze kunnen daar uh, de periodetitel pakken. En dan hebben we straks Almere City in de eredivisie. Wat vind je <laughs> daarvan? Ja, nou ja, als ze kampioen worden of als ze promoveren, prima toch? Maakt het, Ze hebben er hard aan gewerkt hoor, natuurlijk, hè, in de loop der jaren allemaal. om dat echt groot te krijgen. het blijft een beetje treurig natuurlijk, zo'n Almere City. Maar als je ziet dat er wat er voor, voor, spelers toch hebben gespeeld de afgelopen jaren. Er hebben natuurlijk grote namen zijn er. En ze hebben nu ook wel een aantal eh, spelers die gewoon, eh, die, die jongen van Aanag. Dat is een hele goeie. Ze hebben nog zoiets, zo'n Aricia of zo heet die. Daar lopen gewoon hele goede voetballers rond. Ja. Robert gaat weer spelen. Die is klaar voor de rentree. Over goede spelers gesproken. Ja. Voor zolang het duurt. Precies. Nou ja, goed, maar hij gaat weer spelen. Ja. Eh, dan krijgt eh, Ajax een nieuwe directeur. Een, een roeikampioen. Ik had nog nooit van hem gehoord hoor, moet ik eerlijk zeggen. Rutger Aris, 46 jaar. Kende jij hem? Nee, nee, ik had die berichten wel al gelezen dat er een, eh, een nieuwe directeur zou komen. Maar ja, het zegt mij, eh, mij weinig. Het is, ja, een roeikampioen, dus hij zal wel iets met, eh, met sport hebben. Maar directeur wat, eh, jongens? Want we hebben een directeur voetbalzaken, we hebben een directeur dit, de directeur... Operationeel. Operationeel, oh nou... Prima, die, geld, die, die moet de bus, regelen voor <laughs> de uitwedstrijd of zo. Maar het past ook een beetje in de trend tegenwoordig, hè? Van andere sporters in het voetbal laten integreren. Of we nou honkballers zijn of volleyballers. Nou, kunnen de roeiers kunnen er ook wel eh, bij, denk ik. Uh. had het straks over Max Verstrappen. Eh, de AD schrijft erover, sportman van het jaar, vraagteken. Liever niet, zegt Max. Vind ik wel wat, hoor. Waarom niet? Ja, hij, vindt dat, hij, vindt dat hij nog niet genoeg gewonnen heeft om sportman van het jaar te zijn. Dat vind ik op zich wel, wel mooi. Hij heeft natuurlijk die Grand Prix van Spanje heeft hij gewonnen, volgens mij. Ja. En, maar, zondag, en zondag hij weer. Nou ja, dat zou leuk zijn, maar, maar een sportman van het jaar gaat niet om hoeveel je en hoe vaak je wint. Het gaat om wat je betekent. En als je nagaat wat hij voor deze sport heeft betekend de afgelopen twee jaar. Die Bernie Ecclestone, jongens, die, die wrijft in zijn handen met hem, hoor. Ja. Want daardoor kijken weer, ik weet niet hoeveel mensen naar deze sport. Echt waar. Manon Nubedoor Vlier kiest voor het strand dat is dus volleybal. En die gaan we dus eh, kwijtraken in het Nederlands team. Wat vind je daarvan? Ja, ze was er volgens mij de laatste jaren natuurlijk ook niet helemaal meer bij... door, uh, door blessures en door, eh, ze is natuurlijk moeder geworden. Maar dat schijnt een beetje ja, de stap te zijn die je op een gegeven moment moet maken in het volleybal. er doen er meer natuurlijk die dan overstappen naar het strand. En haar, man is natuurlijk al... die is ook al gestopt. Ja. ja. Ik kan, niet, ik, ik, ik, kan niet zoveel met dat beachvolleybal. Het is de hele tijd eh, balletje over. Eh, hè, het is een behoorlijk groot veld. Er staan maar twee man in. Ja, ik... Nee, ik eh, word er niet zo blij van. Jullie wel? Nou ja, ja, af en toe heb je van die heroïsche gevechten... en dan met een enorme lange rallies. Dat heeft toch wel iets in, het, in dat zand, dat geploeter. Maar aan de andere kant zou je denken van ja... als je één iemand hebt die een beetje goed kan opzetten... en eentje die goed kan smashen, dan, dan moet je die wedstrijd winnen. Ja. Ja. Nou. Nou. <laughs> Zit hier als vier kerels bij elkaar. nou. Ik vind het leuk, bikini-volleybal. Klaar. Ja, ik, ik, denk alleen niet dat ze de WK aan beachvolleybal in Qatar moeten gaan houden. Want ik hoorde vanochtend eh, weer wat wielrenverhalen die los zijn gekomen. Wat was dat? Vertel eens. Nou ja, je had sowieso natuurlijk al dat Qatar. Dat het, waarom zijn ze aan het wielrennen? Er komt niemand kijken. Het is bloedheet. Maar er, schijnt een Noorse wielrenster... schijnt door een politieman van de fiets te zijn geslagen. Oh. En dat zou te maken hebben met... Eh, dat zij met, met, met, ja, met blote benen fietste en blote armen. En dat was een eh, belediging toch voor... Eh, ja, voor het geloof. En, eh, maar zij was de enige dan die... Nou, er zijn er meer, want ik hoorde dan ook eh, dat er ook bij het hotel van de Nederlandse ploeg... dan waren ze een beetje aan rek aan strekken op de, eh, buiten het hotel. En dan kwam de politie, die zei van nou, nee, dit... dat doen we hier niet. Nee, dit is niet gepast. Nee, het is, ik, ik ben er eind vorig jaar nog geweest, toevallig. En wij werden ook met een, we waren op een cruiseschip. En ehm, we werden van boord. Eh, we wilden de stad bezoeken, hè, zoals dat gaat. Maar dan kom je na, je moet je paspoort afgeven ook. want ze willen zeker weten dat je ook weer teruggaat. En vervolgens word je in een busje gezet. En dan komt de politieman binnen en die gaat de koppen tellen. En eh, dan rij je het haventerrein af. En er staat een volgende sluitwachtpost. Eh, wachtpost. En die gaat weer de bus in en die telt weer. En vervolgens rij je dan die stad in. En wij mochten naar een hotel in de stad. En daar was een zwembad en een strandje. En eh, we reden langs een waanzinnige boulevard waar niemand was. Maar zo mooi, wil je niet weten. En dus we riepen tegen die chauffeur van stop even, we willen wat foto's maken. We waren journalistiek bezig, want we moesten een verhaal, een reisverhaal schrijven. Maar dat kon niet. Hij nou, mocht niet stoppen hoor. Hij moest eh, in één <laughs> strakke lijn naar dat hotel toe. En that's it. En hoe wil je daar dan in vredesnaam zulke soort toernooien gaan organiseren? Dat kan toch niet? We gaan eh, naar muziek. Want dat heeft Hein eh, uitgezocht voor vandaag. Ja, maar ik heb eerst nog wat anders klaarstaan. Oh. Ja, ik ga toch mijn zoon nog eventjes een beetje promoten bij Heijn. Ja, dat had je nou niet moeten vertellen. Nou, dan hadden we gewoon moeten aan Heijn moeten vragen wat hij ervan vindt. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, nou is het eh, per saldo eh, positief, bedoel je. Sven <laughs> ja.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 Nou, nou op zich, eh, hij, hij speelt gitaar, hij speelt saxofoon, hij speelt trompet, viool, eh, toetsen. <laughs> Dus hij is, hij, is wel oud, hij, komt, hij komt uit Haarlem. Ah, okay. Hij komt uit Haarlem en het, is, het is mijn zoon, ik ben er natuurlijk trots op. dit, maar dit was een speciaal project voor ja, oorlogskinderen, zeg maar. Uh, wat ook verbonden is aan een bepaalde stichting. Ik, kan even niet op de naam van de stichting komen. In elk geval eh, een plaatje gemaakt met een speciaal doel. Brian, did you like it? Beautiful, Henny. Good morning, Sanford. How are you? <laughs> Good morning, Brian. Hi, Brian. Where are you? Shamrock Rovers? well, it's the ground of Shamrock Rovers. It's in Tallaght in Dublin. We were there last night to see AZ play Dundalk. uh, unfortunately or fortunately for you Dutch people, AZ got the goal after 10 minutes. Uh, the ball broke in, in, in right in front of the goal. Unfortunate mistake by the defenders, and um, AZ um, player got the score. Um, I suppose in reality, uh, AZ were, were dominant. Um, it, it's it's a bit unfortunate. Dundalk would be a semi-professional side uh, champions of Ireland, I think, for the last three years. Uh-huh. And um, uh, they, they, you see, what happens, Henny, is in Ireland you have a summer season, which basically means your season ends at the end of uh, October. Yeah. So, you know, they didn't have many games going into this. Dundalk, they had played a hard season. Um, three of their top players were out. Um, however, I been uh, you know, you can be make, make, excuses, but I suppose look, professionalism takes over in the end, and, and it'll always come through. AZ are a big club. They're they're what what are they? Fourth or fifth in the Dutch league, I presume, are they? Fifth. What position? Fifth. You know, yeah. they're a strong team, and um, it, it, comes through. They're one point ahead. Uh, in the group, they're second in the group after Zenit, I think the the, the Russian team, uh-huh. and um, you know, it was a great occasion. Uh, there was 10,000 plus people there. There was a lot of um, scouts there. Yeah, why? Because the, they want to see the players of Dundalk? They want to see the players of Dundalk, yeah. I, I always maintain there's great potential in, um, in, in Ireland for, for um, uh, players. The tendency is they go to England and they basically just get sucked up in the smaller clubs um, I, I, I, often thought they should be coming into Europe more. I know for a fact that um, Inter Milan are scouting here in Ireland. Uh-huh. Uh, Bayern Munich are scouting here in Ireland. Wow. I don't know if any of the Dutch teams are scouting any of the Dutch clubs, but... Um, Did you cry yeah. last night when you lost? Well, we, we sort of applauded and, um, you know, make, make, a, make a bad occasion a good occasion. It was a great feat for the club. They've got that far, and um, let's hope it just sets the precedent for next year to take it further. Mm-hmm. That's that's it. You you build and build and build. You know. No, yeah, as I said, you could be making excuses, but it was um, it was loaded against them in in, in reality. Our guest uh, today is Hein Ten Berge. He is journalist with the Harlem Dagblad. Yeah. Uh, and he told us a story about uh, the third division in England or in Ireland. I don't even know. Uh, in England, in England. In England, in England there's no They pay better than our first division. 16 times better. Six. I'll tell you, so, I'll tell you something. You're, you're, not, you're not far wrong there. If you take the first six teams or eight teams um, from the Eerste division in, in Holland, the rest would basically fall into the second, what you'd call the championship in England uh, at, at, at best. And the last four would be really just about third division England, uh, with, with, without doubt. I'd, I'd agree with you on that, certainly. But they don't get the money here that you are paying in England. Well, on the third division, and and um, um, I don't think you'd get much money down there, Henny. You know, um, would, like like you you you'd, you'd have a club like let's say um, Telstar Okay, is it Telstar there? there yeah. yeah. by Harlem yeah, in yes. Oden. Yes. with Frankie Korpershoek. Yeah, how much, how much would you think on average would a Telstar player be paid per week? You would know that, Hein. A week? Now, yeah few a few uh, three four hundred euros not uh, not hmm. uh, That's very it. much you're not going to be uh, rich as a player you, you, you, wouldn't be rich okay no but that's interesting he, he'd be semi pro you know obviously the players would have maybe a job or something uh, employment in something else I, I, I would think it would almost be the same in third and fourth division England yes yeah you that's know, there, would, there, there, wouldn't be much of a difference and and the, probably the the, the um, uh, the, the, the standard of the club would be lower. Telstar would be they'd have good uh, amenities and and uh, good support for their players. Mm. I'd say you know some of those old English clubs would be it would be hard. I would think it would be hard. Other question, Ryan, the hero of Liverpool, Stephen. Oh, the the Stevie Gerard. Yeah, he's going to he, stop, huh? Well, he's going to stop in America. The guy is 36 years old. So what? he's he's. I, I know, yeah, but to to to stop at that standard, you know. I mean, he can play something else. Obviously, he won't stop completely. He'd be he'd be playing with his mates. But for the standard, he, he's he's just not. He just can't do it anymore, you know. Mm-hmm. And uh, I presume he'll be back in Liverpool. I presume he'll be doing his coaching badges. I presume he will be coaching someone within two or three years. That would be the way he would be thinking. He's probably one of the most experienced players ever. Uh, I, th- I, think he's the most fourth capped uh, player for England. Mm-hmm. He has scored, uh, what was the statistic someone told me? 25% uh, of his games he scored. So one in four games he scored. At, Not bad. High, high, which, you know, that's a good standard. That, yeah. You know, that's, that's it. He's won the European Cup, the League, the Cups. He's won them all. He's, he's um, yeah, he's he's good. What about your friend Kuman? Our, fr our friend Kuman, he made a mistake last week. They got a one-all draw against um, Swansea. Uh, they're coming down. He, he, he's coming apart. I was reading something about him, and he made this statement, which I found a bit strange. Basically, that he's happy that he has a three-year project to uh, bring the team to Europe. And I felt, um, you know, if he's looking at three years, it, it's it's he's given himself so much time. It's too much. You know, why why can't he do it in a year? Why can't he do it in two years? Because he doesn't have the players he wants at the moment. Well, has he or has he not? No. Having said that, this is very interesting. Over in Ajax, there's a young man, Casper Doelman. Would I be correct? Goldberg. Goldberg. Yes. Goldberg. Gasper. Casper. Ca ca ca he, he's Danish. Yeah. Yeah, that's him. No, it seems that um, wants to bring him to Everton. Of course. Ma Manchester City are also looking for him. Everybody wants uh, him. Is he that good, is he? Yes. yeah. He is better than, than what we had ever uh, next oh, yeah, to yeah. Johan Cruyff. Oh, yeah, that's interesting. He's a, he's a big guy, he's tall, and he's supposed to be very um, composed and, and that type of thing. He seems to be the one they want. Yeah. <laughs> yeah correct. So, um, and Everton, oh, sorry, Everton, yeah, Koeman seems to want him because uh, Lukaku, the Belgium forward, he's terrible. He leave. Will leave. well, he's terrible, but he's he, he has he has talent. He will leave next year. Huh. Uh, contract is, and he'll leave with a huge um, um, fee, you know. Eh, but Dolberg doesn't want to leave Ajax. He's very happy there. And, uh, I'm, so. sure, I'm sure he's very happy, but I'm sure his agent. But, but money tells everything, eh? Yeah. Well, well, well. This is like he, he, cannot stay there all his life, all all his playing career, you know, because it's it's it, it, if he wants to progress, he'll obviously have to go to the bigger clubs. Unfortunately, you know, mm. we, we you know. So. Um, what are you going to do in the weekend? I'm going to have to look at. I'm looking at Chelsea versus Tottenham Hotspur on Sunday, mm-hmm. and we have uh, which will be a good game. Chelsea unbeaten, top of the league. Conte doing fantastic work. Um, Tottenham are out of Europe. They yeah. failed last week, which mm-hmm. was kind of strange. Mm-hmm. They played without their major players, uh-huh. and um, it was a strange result. So that would be me tomorrow, and then our, our Sunday, and then. Um, um, where are we? Manchester United West Ham is an interesting one. Mr. Mourinho has to win. Yeah, and West Ham is my favorite team in England. And what do you think of? Trouble. Yeah, they're in trouble. What do you think of uh, West Ham and moving to the Olympic Stadium? That's that's that's half their problem. No, yeah. uh, with, without doubt. When when you move like that, and and they didn't obviously prepare properly. It's a huge stadium. It is so different than Upton Park. Upton Park was a spectator stadium. You, you were part of the team, you were part of the play, you were on top. You go to this new stadium, there's a running track. Yeah. Uh, the, the, the, the, stands are built in a different way. They're, you know, they're sloping different. It's, it's, it's not happening. The team last year were fantastic. They probably overwhelmed their situation. Uh, this year, okay, bitter reality. A uh, couple of injuries, defence not very good. Pius was out for the first couple of games. Um, they, they have an Italian, is it um, Zika Zaka in front? You know, is, is, he is he capable of it? They're what are they? They're just one place above relegation spots. Um, yep, they're in trouble. However, I think they're good enough to get over it. I, I like their um, their manager, that Croatian uh, Bilic. I think he's a yeah, Slaven Bilic. Yeah, Bilic. Sorry, my apologies. I think he's got enough to take him to take him out. But um, this this move to the city ground, no. Safe trip home, uh, Brian. What's that, Henny? Safe trip home. Thank you very much. It was very oh. interesting. Okay, Henny. And, and the smile on our on the face of our guest is enormous after your compliments for uh, West Ham. <laughs> That's good. That's good. And they'll have many good years. Okay, Henny, be good. Enjoy the weekend, and uh, I'll talk to you next week. Ryan, have you had breakfast yet? Uh, I'm halfway through it. okay, I give you a, I give you an, an additional uh, uh, meal. Okay. <laughs> Super tram. Thank you. Bye bye. Bye. Take a Supertramp, Breakfast in America. En voordat we verder gaan, uh, heb ik voor jou nog een raadsel. Kom maar op. Ja, wie is dit? Hier is weer Henny Rukert. Nooit sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. Massaal meegezongen, Wilhelmus en de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt na het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. 26 minuten ja, zijn er gespeeld met Ronald Koeman. Die een 1-2 probeert met Brukken. Koeman dan richting Stadsgebied. Willy van der Kerkhoff, bij bijna goal! van der Kerkhoff stapt er overheen. En Peter Houtman, bankzitter bij Feyenoord. Wel gekozen in het Nederlands elftal. Hij bedenkt zich niet van de rand van het strafschuldergebied. Boem! Achter Arconada. Jaren geleden, ja. Ik was even vergeten dat eh, de aankondiging eh, <laughs> er nog voor zat. Eh, dit is Henry Rukert. Ik had jou dat willen laten rijden, maar misschien had je het wel geraaien, Hein, of niet? Nou, ja, waarschijnlijk wel. Maar ik stond meer eigenlijk te luisteren naar welke wedstrijd het was. En eh, ik hoorde <laughs> Willy van der Kerkhof en, en scoren. Ik dacht van dat... Eh, dat kan niet. Nee. <laughs> Maar het bleek een overstapje te zijn. En Peter Houtman scoorde hem. En eh, ja, die, die scoorde wel doelpunten, ja. <laughs> Maar wat een piepjonge stem, Henny. Is dat zo? Ja. Hm. Echt een, wel een, een groot verschil halve eeuw geleden. Ja, toen, ja. toen wanneer, was dit? Ik heb geen flauw idee. Of je had nog geen verkering met Helene in elk geval. <laughs> Eh, rookte je ook toen al, eh, Henny? Ja. <laughs> Sigaartjes, ja. Sigaartjes, ja. Nee, toen Caballero. Hmm. Zonder filter waarschijnlijk. Zonder filter, ja. Tja, het was toen, in. <laughs> Rock and roll. Nou, ja. ja. Maar goed, eh, Henny, dat, dat waren nog eens tijden, hè? Ik ben heel benieuwd naar wat, uh, wat Hein denkt over eh, de toekomst van het Haarlemse sportleven. Want we hebben het er straks even over gehad. Haarlem was eens sportstad. Er is een hele mooie tentoonstelling op het ogenblik eh, over de sport in Haarlem. Ja. ik bedoel, dat is natuurlijk logisch. Wat vind je? Ja, het, is, het, gaat allemaal wel heel erg bergafwaarts met, met de sport. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Basketbal, eh, dat is, is natuurlijk weg, die, die, die basketbalweek. Ja, het honkbal is natuurlijk... Ja, het is in, Nederland niet een echte grote sport. Maar dat is dat, nou, zo'n kinheim. Als je vraagt in Limburg of in Groningen... van noem een, een Nederlands honkbalclub... dan denk je dat vier van de vijf mensen kinheim zullen zeggen. Ja, dat valt dan ook ineens weg. Maar hoe kan dat nou? Ja, het is, er is gewoon te weinig belangstelling. En ja, daarmee ook een te veel financiële steun. En kijk, zo'n kinheim dat is natuurlijk de laatste jaren... ja, eigenlijk ook maar in stand gehouden door, door mensen die daar zelf geld in stoppen. En op een gegeven moment is dat klaar. En als er dan niemand komt die dat het stokje over wil nemen... Want ja, kijk qua, qua publiek of een publieke belangstelling is natuurlijk, is natuurlijk heel weinig. Ik weet nog eh, dat ik bij het Haarlems kwam... en toen ging ik eh, voor het eerst naar een, eh, tenminste voor een verslag doen van een honkbalwedstrijd. En dat was Kinheim tegen Pioniers. Dus ik dacht van, nou, ik, ga, ik moet er op tijd naartoe, want dit is een derby. En het kan wel eens druk worden. Maar ik liep dat stadion in ik dacht van, nou, die wedstrijd is zeker pas, begint pas, uh, is uitgesteld. Die begint pas zeker over een paar, een paar uur zeker. Ja. Maar dan zit er gewoon een handjevol mensen in dat, in dat stadion. Ja. En dat is dan, ja, de derby. En dan de pioniers, dat is ook nog de top van Nederland... Ja, en dan zetten ze dus in, in Hoofddorp daar een honkbalcentrum. <laughs> Ja. Dat wil je niet weten. Ik las van de week weer dat, daar, dat de gemeente had al eh, iets van uh, twee ton bijgedragen. Maar ze kwamen nog eens 180.000 euro tekort dit seizoen. En dat gaat maar door. Want dat, eh, nu proberen ze een Japanse team over te halen hier naartoe. om, om daar te spelen. Nou, het is... Dat is toch raar hè? Dat, dat, dan, dat dat wel gebeurt. Hè? Dat zo'n centrum daar neergezet wordt of niet. Ja, er zijn natuurlijk enorme fouten gemaakt. En er wordt natuurlijk veel te groot gedacht. De bedoeling was natuurlijk dat daar dat, dat, dat stadion zou komen. Omdat daar dan ook drie wedstrijden van de, de Major League eh, Baseball... de grote Amerikaanse ploegen zouden komen. Maar ja, daar zitten we nog steeds op te wachten. En dat eh, gaat niet meer gebeuren. En als je ook allemaal ziet hoe dat aangelegd is. Want heel veel van die wedstrijden van pioniers worden, worden afgelast. Omdat dat, dat, dat greffel wat ze helemaal van de Boston Red Sox hebben gehaald... Is dan weer niet, kan weer niet tegen regen. En dat gras, dat, ze hebben in de eerste maanden hebben ze daar gewoon fulltime een Amerikanen uh, eh, hadden rondlopen die dat allemaal onderhield. Maar ja, je ziet het, het is gewoon... Uh, Bezopen, hè? maar goed, dat is dus eigenlijk, eh, wat je zegt, synoniem voor de staat van de sport hier in eh, deze regio. En maar goed, ik denk dat dat voor heel Nederland geldt. Ja, tuurlijk. En kijk, honkbal is natuurlijk maar een kleine sport eh, voor Nederlandse begrippen. Maar ja, met, kijk, voetbal is een grote sport. Maar je ziet toch ook dat het... Eh, al die, die kleine of grote initiatieven om, om weer een profclub uit de grond te stampen. Ja, dat is allemaal gedoemd om te mislukken. Maar het heeft toch allemaal te maken met publieke belangstelling, of niet? Basketbalweek, honkbalweek, eh. al dat soort dingen. Voetbal, ga we kijken bij eh, het voetbal. Ja, ga bij Katwijk kijken. Er staan er 4.000, 5.000 mensen langs de kant. Ja, maar ja, die mensen zijn opgegroeid met die club, met voetbal. Maar ook met Quickboys, hè? Dus beide, beide clubs zijn enorm in, in aantallen toeschouwers. Nou, sterker nog, je hebt een derde club, Rijnvogels. ja, ook nog. Nou, daar is ook een... Uh... Ja, daar is goed, het is toch een kleine gemeenschap. ja, maar, maar Zandvoort waar... ook. Maar hier gebeurt niks. Maar dat is een voetbalgekke gemeenschap, hè? Alles draait om voetbal. Ja. Iedereen is ook geïnteresseerd in voetbal. Niet alleen de, de, de mannen, maar de hele gezinnen. Ook de, de moeders, de oma's, die, die zijn voor of voor Quick Boys of voor Katwijk. Dat is gewoon een, eh, hmm. manier van leven bijna. Dat is niet te vergelijken met, met hier, of het nou Zandvoort is of Haarlem of... Uh, nee, maar terug naar die tentoonstelling die er nu is, hè, met, met die, met die eh, Haarlemse sporthelden. Heb je, heb je hem al gezien? Nee, ik ben al niet geweest. Nee. Maar je weet wel alles van. Ja, ja, ja. Want het is natuurlijk met, met, met Pim begonnen, HFC. Hè? Mhm. Wat heeft hij allemaal gedaan? Schaatsen, eh, ik mm. weet, ja. ja, het honk, ook Het is allemaal zijn werk ja. geweest. Was jong jochie eigenlijk. De pionier van de sport. Ja. En toen was het een sportstad. Nou ja, je ziet eh, als je op de randweg rijdt, zie je al die foto's hangen. Hè, Leuk, hè? Op de, bij de ijsbaan. Ja al die foto's van die sporthelden, Haarlemse sporthelden. En dat zijn er nogal wat. Ja, ja judo natuurlijk. We hebben natuurlijk al ja. hartstikke grote uh, judoka's eh, voortgebracht. Maar ja, judo, bedoel, ga je daarvoor naar het stadion of naar, eh, naar de hal? Bedoel, dat is natuurlijk ook geen, geen, geen kijksport. Ja, Ja, familiekijksport. Alle familieleden kijken, wel niemand. Ja, typisch hè? En met de Olympische Spelen zie je het de hele dag. Ja. Verder eigenlijk nooit. Nee, en, en dan vinden we het ook prachtig om naar te kijken. Mhm. Het is een, een merkwaardig fenomeen, ja. We gaan niet zomaar naar de sporthal toe om judo te kijken. Nee. Nee, maar zelfs een EK of een WK vinden we eigenlijk al niet heel interessant. Mhm. Judo is echt gewoon puur de spelen. Ja. En dan willen we al even kijken. En gelukkig duren die partijen niet zo heel lang. Want je moet er ook niet aan denken dat je een uur lang naar die sjorrende man in die pakken staat te kijken. <laughs> Het wordt allemaal ook zeer verdedigend en minder eh, attractief, vind ik zelf hoor. Nou, dat is, dat is natuurlijk... Ik bedoel, neem het Ajax eh, onder de boer. Dat tikkie-takkie de hele tijd. Ik heb seizoenskaarten, maar ik ben maar weinig gegaan hoor. Want ik vond er toen geen moer meer aan. Nu is het weer leuk. Ja, tikkie-takkie valt tikkie terug was het. Uh, nou ja, ja, precies. Ja, <laughs> ja. Takkie terug wordt. God, het een fantastisch, moment ooit gebleven in het stadion... Eh. Waarin het eh, ook weer zo'n saai gedoe was, jongen. En, en op een gegeven moment, er gebeurde helemaal niks. En het hele stadion was dood en doodstil op enig moment. Omdat het gewoon zo saai was. En een speler, ik weet niet meer wie, pakt van achter de bal op van Ajax... en die begint me toch een rush, jongen, naar voren. Dat je hoorde eigenlijk nog steeds niet... maar iedereen had toch zoiets van wat gebeurt hier. En toen hoorde je ergens uit het stadion iemand, één iemand... heel hard roepen, Run, Forrest, run! <laughs> dat was geweldig. Dat hele stadion lag plat. Echt. Dat was het enige wat er gebeurde. Hoe is het mogelijk? Nou goed, in dat opzicht zijn we blij dat het nu eh, veranderd is natuurlijk onder Bos. Ja, maar dat je moet ook, niet... wat jij zegt, Henny, dat is ook zo. De attract, het moet attractief zijn. Je moet voortdurend... Max Verstappen komen we weer. Ja. Die heeft... Het was altijd een optocht, die Formule 1. Dus dat reed achter elkaar aan, want je kon niet inhalen. Hij laat zien dat je wel kunt inhalen. Ja. ja. En dat heeft het zo attractief gemaakt. Dus dat zijn dingen... Goeie impuls. Ja. ja. als oud-voetballers was eh, vroeger allemaal veel leuker. Ik, eh, vanochtend hoorde ik, eh, toen ik hier naartoe reed op de radio... dat ook Johnny Rep inmiddels een boek heeft geschreven... in navolging van Van der Gijp en anderen... Die zitten eh, in deze dagen in Rotterdam, het Centraal Station, zitten ze die boeken eh, te signeren. En Johnny Rep ging dan in op, eh, op zijn voetbalverleden en ook anekdotes, waaronder meer werd verteld dat Johan Cruijff ooit een paas zijn richting uit had gegeven opzettelijk te hard, wordt dan beweerd. Waardoor hij het scoren heeft gemist op dat moment. maar uit het hele debat wat vanmorgen daarover op de radio was bleek toch dat men, men in zijn algemeenheid vond dat voetbal vroeger leuker was, gezelliger was, socialer was. Wat vinden jullie? Nou, ik vind het nog wel een uitspraak, eh, Jacques. Nou ja, het werd, werd zo op de radio gebracht vanmorgen. Het is geen uitspraak van mij, hoor. Dus. Johnny Rep is geloof jarig <laughs> vandaag, trouwens. Sorry? Johnny Rep is vandaag jarig. Oké, ook oh, gefeliciteerd, Johnny. 65 jaar. Ja, ja oké. Ik herinner me uh, eh, Ajax Juventus in Belgrado. Johnny Rep. Jongen, ik vergeet het nooit meer. Die man is gewoon... Dat, is, dat, is, dat vergeet ik nooit meer, dat moment. Fantastisch. Hij heeft wel moeten vechten om bij het team te komen, zo vertelde hij vanmorgen. Maar hij zorgde wel voor de Europa Cup. Ja, precies. Ja. Maar goed, eh, over jouw vraag tussen Ja, dat ben ik niet met je eens. Eh, eh, kijk, voetbal is natuurlijk toch de grootste sport in Nederland. Overigens bijzonder slecht geleid door een stelletje idioten in Zeist. Ik wil dat best nog een keer benadrukken. Maar het is en blijft een familiesport. Hè? Pa voetbalt, kinderen voetballen. Moeder gaat ook mee. Het, als je bij HFC op het, op het veld komt en in het clubhuis komt... het is, het is net alsof je thuis komt. Mhm. Dat is zo'n sfeerbepalend gebeuren. Ja, dat zeg je nu wel. Maar toch is het zo dat die mensen niet dan naar het eerste team komen kijken. Ja. Die zouden namelijk allemaal langs die lijn moeten staan. dat wat bij Katwijk wel gebeurt en bij Rijnsburgse Boys en noem ze maar op. Dat is zo. En dat gebeurt niet. Dus dat, dat, dat sociale... Uh... ja, op zondagmorgen, ik doe, ik doe de minis. Hè. Die beginnen op zondagmorgen om negen uur. Er staan net zoveel toeschouwers als bij de eerste. Nou, precies. Dat is heel gek eigenlijk. Ja. Maar dat, dat, al die ouders die komen daar wel. Maar als je nou een heel, misschien wellicht hoor... als je een heel ehm, team had gehad uit de eigen jeugd... ik roep even wat... dat dan wel heel veel vrienden en familie komen kijken. Ja, ik, misschien zou het zo werken. Ik weet het niet. Maar, ja, het zal wel schelen als er gewoon nog meer, of nog meer, meer HFC'ers in het eerste staan. Ja, dat is, dat is denk ik een belangrijk punt. Ja, maar eh, eh, ik denk, niet dat ineens, uh, ik denk niet dat ineens dat, dat alle leden van HFC bij het eerste zullen staan. hoor. Want die hebben toch ook gewoon hun uh, Nee, maar neem nou gisteravond. Stervenskoud. Echt stervenskoud. Ik heb om zeven uur een training van de twaalf onder 12, 3. Daar staan dus zes ouders naar de training te kijken. Dat zegt toch wel iets? Dan bedoel ik met familiesport, weet je. en niet alleen vaders, hè? ook moeders. Hè? En dat vind ik zo ontzettend leuk. Ik bedoel, dat, vroeger keek niemand naar onze training. Hm. Ja, ik, dat is, <laughs> misschien moeten we de wedstrijden naar trainingstijden verplaatsen. Want eh, <laughs> ik, ik, ik, weet het niet. Maar het is nou. grappig dat je het zegt. Ja, ik ging niet. Ik ging naar elke wedstrijd van mijn kinderen toe. Elke. Ja, maar ik ging niet naar de training toe. Dat vond ik een beetje onzin. Ja, ja ik wel. Ik ga niet naar een training kijken. <laughs> nou, je moest het eens doen, jongens. Best leuk. ik heb zo genoten gisteravond ook weer. die kereltjes, die, die, die, dat is zo'n leuke ploeg. Het zegt natuurlijk helemaal niks, 112-3. Dan denk je, dat denk je niet, die kunnen voetballen. Nou, dat kunnen ze wel hoor. Hartstikke leuk. Het is echt een feest om dat soort teams te trainen. Maar er zijn andere teams die, eh, dan denk ik... oh mijn hemel, weer een uur doorbrengen met die gasten. Ja, en, en het is misschien ook zo dat nu in de digitale wereld waarin we leven... dat er ook eh, de noodzaak om naar het veld te gaan Ehm, misschien een beetje wordt weggenomen. Hè? Want je wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de stand via je appje. Ehm, tweede divisie eh, is nu op Fox eh, te volgen. Ja, op zondag kan je dus vanaf eh, zeg maar half één tot s'avonds twaalf uur kun je, kun je voetbal kijken. Ja. En dat houdt, houdt mensen weg. Dat houdt, dat, ook dat is nog eens zo. Hè? Dat, dat, speelt natuurlijk ook weer mee. Ja. Maar goed. Ik denk dat Charles ongeduldig wordt. Ja, ik, ik merk dat we een eh, muziekje erin krijgen. Dat betekent dat we alweer aan het einde zijn. Henny. Ja, ja, dat is zo, want eh, eh, ik kijk op mijn klokje en ja, onverbiddelijk. Maar 12 uur komt eraan, Niels. Je hebt een raar klokje hoor, dat loopt veel te snel. Ja. Nou ja, dan mogen we pas volgende week weer, Henny. Dit was de Wadertoren Sport met als gast Hein de Bergen. Dat was erg interessant, Hein. Dankjewel voor je komst. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Heel goed. en Henny, voor jou, ja, jij bent gek op Helen van Julian Klerk. Maar Claire. Of Claire. Ik heb, ja, ik heb nog een andere ellende voor je. En, die heet Fischer van de achternaam. Het is een Duitse. Hij heeft een fenomenale stem. Ik ga naar een concert in eh, Oberhausen. Was in 2018 overigens. Maar fantastisch, luister maar. trägst und weißt, dass du was bewegst. Komm mit, wir setzen rote Segel. In den Adern Adrenalin, im Kopf tausend Symphonien. Spiel fair, sonst gibt es keine Regeln. het geluk. is het so.